Sans de la récolte, ça vaut la peine. Pour que cette année, la cape, elle est remplie. dan tot zang ben ik vervallen dan. Al die mensen hier hebben keihard willen horen. La la la la. Ik hoor geen dames, ik hoor helemaal geen dames. La La. La. Muzikaal volk, joh. Muzikaal, heel muzikaal.